Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht maken voorlopig geen geld meer over... naar de bankrekening van het Utrecht Studentenkoor. De reden is de Banga-lijst die vorige week rondging. Op de lijst stonden foto's van vrouwelijke studenten met een korte omschrijving erbij. Vaak ook over hun prestaties in bed. Twee mannelijke leden zouden de lijst gemaakt hebben. Meerdere slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan. Belgische jongeren van 16 en 17 moeten binnenkort verplicht naar het stemhokje voor de Europese verkiezingen. Het gaat om melden, het stemmen zelf is niet verplicht. Het is afwachten of ze dat massaal gaan doen, vertelt deze journalist. Ze zullen natuurlijk weten dat de kans dat ze een boete krijgen eh, heel, eh, heel laag is. Eigenlijk onbestaande. De overheid maakt daar ook geen geheim van. Ze zeggen dat ook gewoon. En we zien wel, onze opkomst is nog altijd te hoog. Hè. Dus bij de vorige verkiezingen was het 88 procent. Maar je ziet wel dat het eh, verkiezing na verkiezing wel wat daalt. omdat mensen ook weten dat het eigenlijk niet uitmaakt. Als 16- en 17-jarigen besluiten om wel naar de stembus te gaan... moeten ze daar binnenkort tijd voor maken in juni zijn namelijk al de Europese verkiezingen. Ze stonden net lekker met hun wortels in de grond en ze maakten zich op voor de bloei, maar moeten nu weggehaald worden door een foutje van de gemeente. 70 kersverse bomen in de gemeente Os zijn na nog geen jaar uit de grond gehaald, omdat er werkzaamheden zijn aan elektriciteitskabels. Ik vind dat een beetje knullig. Dat had toch iemand kunnen bedenken, lijkt mij. Ja, en dan zijn ze net op het moment dat ze in eh, bloei komen, worden ze weggehaald. Dus dat is eh, geen hele slimme actie. Ja, er gebeuren wat meer foutjes hier in Os. Dat zal niet het eerste zijn. Dat is gewoon even goed over nadenken voordat je iets gaat doen. De gemeente zegt tegen Omroep Brabant inderdaad niet zo efficiënt allemaal.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 En Moody die heeft toch al een beetje de neiging om een beetje in de richting te gaan van Radiohead. Nou, ik moet je zeggen, als ik dit hoor van Ziggy Splint... dan heb ik hetzelfde gevoel in dat opzicht. Klinkt ook Radiohead. Crash Fix. En ik weet niet of dat erbij hoort streaming. Maar goed, welkom in dit live gedeelte van deze Alternative FM. dat betekent dat wij eh, zo dadelijk eh, gaan kijken en luisteren natuurlijk ook naar Catarina Rodriguez. Die zit tegenover mij, want die is eh, vanavond de gast hier in onze studio. Welkom! Dankjewel. Ja, want ehm, jij, bent bezig om in fases een EP te gaan releasen. Dat, dat vind ik zoiets als een beetje water bij een plantje gooien. Eh, zoiets. En dan eh, komt er vanzelf iets eh, moois uit. Zo, beschrijf ik dat een beetje? Ja, ja? ja? ik denk het wel. Ja. Metaforisch gedaan in dit opzicht. Yes. Ja, oké. Ehm, de EP, heeft die ook een titel? Ja, Here and Now. Here and Now. Gaat dat ook... Hier en nu. Ja, gaat het... Ja, nou, je zegt hier en nu, maar... <laughs> heeft dat ook betrekking op, op jou? Ja, het is eigenlijk... Ehm, is het waar ik nu mij bevind in mijn levensfase. Mhm. Dus de tracks gaat over onder andere zelfliefde journey... en mhm. over spiritualiteit waar ik me in bevind momenteel. En gewoon de liefde dus. Aha. Er zitten meerdere aspecten in. Even over jou, want ehm, hoe lang ben je inmiddels met muziek bezig? Oeh, even denken. Eh, ik zing eigenlijk al heel lang, maar sinds 2021, ja, toen kwam mijn eerste single uit. Ja. Um, een tijdje terug hebben we ook al werk eh, van jou hier laten horen. Iets met Los Angeles. Ik ben even klopt, nee, LA, klopt. LA, hè? Je zegt het in je één keer goed. <laughs> Maar eh, toen hebben we dat eh, als eerste toen ooit laten horen hier bij Alternative FM. Omschrijf het eens, wat, wat, wat jouw muziek betreft. Ehm, geeft er eens dus een omschrijving aan. wat, EP eh, of echt nee, jouw eigen muziek. Wat, eh, wat, wat, moeten we eronder verstaan en waar kunnen we het onder kwijt? Nou ja, eh, in de hokjesgeest Nederland te denken. Ja, het is sowieso pop-urban. Mhm. En het is Engels. En wat ik vaak de laatste tijd heb gehoord, vooral even over de EP... is dat het bepaalde invloeden heeft van Ariana Grande. De muziek, zeg maar. En de backing vocals. Heb jij Ariana Grande als groot voorbeeld of niet? Ik ben echt mega fan. <laughs> <laughs> Ja? ja. ja eh, maar dan probeer je er toch een beetje ook uh, je eigen stempel op tuurlijk, eh, te drukken. Tuurlijk, tuurlijk. Want ik heb sowieso haar stem verder van. Zij is echt queen. Hmm. Maar ehm, ja, het is, ik heb gewoon sowieso eerlijke teksten. Dus ik zing ook over mentale gezondheid. Daar heb ik al twee tracks over geschreven. En gewoon, ja, een beetje de liefdesverdriet en de liefde. En ik praat ook graag over de downs, niet alleen de ups. Ja, want eh, de, het eh, mentale verhaal, dat schijnt toch nogal een beetje een, eh, een thema te zijn onder de muzikanten. We hebben Max Stok, die dat ook al doet. Die heeft de hele Bijbel heeft die, nu op muziek aan het, aan het uitbrengen. Maar goed, hij heeft in een vorig leven heeft hij vaak over de mentale eh, problemen gehad in dat opzicht. Eh, Fleur de Jong, vorige eh, uur zelfs nog laten horen... Won't Let You Down. of woont nog... Ja, ik ben even de titel helemaal precies kwijt. Maar het gaat over de standaard situaties... die mensen in de mentale gezondheidszorg hebben. Als iemand daar binnenkomt van... ja, ja, dit en dat en dat. Het is een beetje een standaard verhaal. Daar schort het dan nog aan. En dat eh, dan heb jij ook nog eh, mentale kwesties die je graag eh, wilt delen. Wat is dan voor jou de muziek dan een manier om enigszins het een plek te geven? Of wilde er ook iets mee bereiken dat mensen er toch ook anders over gaan denken? Allebei. Dus dat heb je helemaal mooi omschreven. Want ik wil inderdaad, het is mijn uitlaatklep. Ja. Maar het is ook dat ik hoop dat mensen er zo anders tegen aan gaan kijken. En ook dat ik iemand er doorheen kan helpen. Want dat zou echt mooi zijn. Ja, wat heb jij zelf dan eh, ondervonden eh, in dat vlak? Het mentale vlak? of eh, word ik dan heel erg persoonlijk? Nee, ik had het ook bij Omroep Flevoland. Dat was de eerste keer dat ik zo open was daar. Maar ehm, ja, ik, ik was op mijn achttiende eigenlijk... Nee, wacht. Op mijn dertiende ja? kreeg ik therapie voor het eerst. En op mijn vijftiende, toen werd ik, eh, kreeg ik de diagnose persoonlijkheidsstoornis NAO. Niet anders omschreven. Ja. Eh, ze dachten wel, er is sprake van borderline. Maar ik was natuurlijk een puber. Ja. Dus ja, daar konden ze niet, geen uitspraak over doen. Toen ik 18 was, kreeg ik dus de stempel borderline. Ja. Dus dat is dan mijn verhaal. Ik heb echt veel meegemaakt. En ehm, van het niet eigenlijk geen hoop meer hebben in het leven... naar weer hoop hebben in het leven. Dus dat wil ik de mensen echt meegeven. Want er is gewoon echt voor iedereen hoop. Daar ben ik gewoon echt van overtuigd. Ja. Eh, want ja, je bent niet de enige die, eh, die daar eh, tegenaan loopt in muziekland. Ik bedoel, een groot voorbeeld is waarom bijvoorbeeld een band als Dakota ooit is opgehouden te bestaan. heeft met Lisa ehm, Brammer te maken, de frontvrouw van die band. Daar is ze toen ook bij vastgesteld dat zij last heeft van borderline. Maar uiteindelijk heeft ze een andere richting gekozen voor eh, wat ze doet. En ze bewijst uiteindelijk dat er wel een degelijke toekomst is. En dat geldt dus voor meerdere mensen. Eh, en is dat ook eh, terug te horen in jouw muziek? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb wel natuurlijk zware onderwerpen, zoals ik net zei. Ik heb een liedje die heet Borderline en een liedje die ik vanavond ga zingen, To Love Me. Mhm. Het begint zwaar, maar het eindigt ook positief. En het is niet zo iets dat ik vind dat het zo moet eindigen... maar omdat ik het ook geloof dat het zo kan. Ja, ja, ja. Ehm, oké, dat, eh, dat zeggende. Ehm, maar er zitten natuurlijk ook gewoon nummers in die min of meer ook wat luchtig uh, ja, aanzet. Zeker. Ja, ja? ja, want dat is waar ik me in het hier en nu bevind. Dus vandaar. Duidelijk verhaal. Ehm, nou, we gaan het eh, zo meemaken. Twee nummers. je had het over Borderline. Ik weet dat wij hebben hier ook meerdere malen een songwriter uit IJmuiden hier in de studio gehad. En die heeft daar ook een nummer over gemaakt. En dat is Fabiana Dammers. En heeft eh, dit nummer ooit uitgebracht.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 deze Fabian de en dat nummer All These Feelings. Ik weet niet helemaal precies of dit ook daadwerkelijk daar een beetje op slaat. Maar het gaat natuurlijk over het uiten van gevoelens en hoe je daarmee om moet gaan. Nou... Eh, als er één iemand is eh, die dat eh, zeker moet gaan doen... is de dame die vanavond hier live te gast is. En dat is Catharina Rodriguez. En we gaan het eerste nummer horen. En dat heet To Love Me. ja. Ik vind het gewoon heel lastig om het te accepteren dat ik me zo voel en die gedachten krijg die van vijf jaar geleden van toepassing waren. Ik hoor je en ik snap je heel erg. Het liefst wat ik eigenlijk moet doen is nu gewoon naar jou toe. Looking in the mirror Trying to find the enemy Trying to see clearer But I can't find her I'm holding on to him, but I know it's not enough. Lost myself within the alcohol. There are times I wish that I was gone, but I don't want to run, cause I'm so done. I know. that you will Yes. Nou, eh, het, eh, we gaan zo direct het, eh, nu het tweede nummer horen. Want we doen het altijd in blokjes van twee. En dat is Bigger Than Us, die we nu gaan horen. ago when my life changed, when my life changed. Got in touch with the unknown. I even wrote a, even wrote a letter to heaven. I didn't know what overcame me when I had every faith in life again. Didn't know that I could do this. And looking at me now, look where I stand. I'm feeling so grateful lessons were painful, I must admit, but it's all. something great there. There's no need to be afraid when I got my, when I got my, my own savior. I know that I can overcome shit when I have every faith in it. Amen. I know that I can do this, and looking at me now, look where I stand. I'm feeling so grateful. The lessons were painful must admit dat was eh, voor dit moment Catherine Rodriguez. Maar we gaan straks natuurlijk nog meer uh, van horen. En in het laatste uur komt er nog één nummer voorbij. Dus dat eh, zo dadelijk. Maar we gaan eerst nog even wat anders doen. Deze dame gaat op 27 maart haar EP-release, of beter gezegd haar album-release doen. En op 14 maart was zij geweest bij Drop Akda Word. En dan heb ik het over Lassette. En het uh, eh, 2024 versie van Woven. Don't want to give us up. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. We're so woven into. We're so woven into. We're so woven into each other. We're so woven. even wat, eh, een beetje schade repareren. Want eh, deze jongens die hadden een tijdje terug al een eh, single opgestuurd. nu hebben ze, hem, hebben ze hem gehoord twee keer in één week tijd. Dus nou, ik denk dat ik aardig wel een beetje de schade heb gerepareerd. Scarlet Rose en Clouds. En mm, ja, daarvoor hoorden we Lassette. Die deed het optreden, de afsluitende optreden tijdens de Robbe Akda wordt. En 27 maart, mensen, dan speelt ze met de complete band uh, haar albumrelease, als ik het wel heb. Want eh, dat eh, is een beetje het verhaal. En bij releases, toen zag ik ineens ook bij Catharina iets, iets oplichten. in de zin van, ja, maar ik heb ook een release. Maar weet je de, weet je de datum al stiekem of niet? Eh, wat, eh, wanneer die gaat komen of niet? De release party? Ja, e de, de, release party, maar ook de release van, eh, van de EP zelf. Ja. Je bent nu singles aan het voeren. en op een gegeven moment moet het helemaal compleet zijn, denk ik. Toch of niet? Ze zijn allebei morgen. Allebei morgen. Ja, dus vannacht zeg maar. Dus de ja, dan komt het ah. eerste, de laatste twee. En dan de EP release party is ook morgen. Niets is zonder een reden, mensen. Vanavond is hij hier. Morgen komt eh, de hele EP gewoon in één eh, klap uit. Dus dat, eh, en hoe heet de EP? Here and Now. Oh ja, dat zei je al. <laughs> dat is niet erg. <laughs> Hier en nu. <laughs> ja. Ja, ja. zo kan het gaan. Maar ehm, hoe lang, laat ik het even over de EP zelf. Hè? Hoe lang ben je ermee bezig geweest? ja, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar ik weet wel dat over een paar liedjes die in de EP zaten, zitten, sorry, ehm, mhm die la paar lagen al best wel lang. Hmm. En dan heb ik het over één lag sinds 2021 daar en nog niet af. Ja. Eh, dat is de laatste die ik ga zingen vanavond. Ja. Um, en Tekeru eigenlijk was... Ja, eigenlijk was de enige die echt nieuw was, hmm. was Bigger Than Us. En de rest lag er allemaal eigenlijk al een beetje. Ja. Ehm, ik bedoel, ja, ja, precies. Ja, en Higher, die was ook nieuw. Ja. En de rest, eh, ja, dat, dat, eh, lag gewoon al. alleen nooit wat mee af kunnen maken, zeg Ja, ehm, heb je ook een idee van als je op een gegeven moment eh, er wat mee gaat doen? bijvoorbeeld live optredens, hoe je dat wil gaan doen? Weet je ook al iets hoe je dat wil aanpakken? Ja, ehm, ja ik, ik, ik wil er niet heel veel over kwijt nog, omdat het nog in een opbouwfase zit. Maar nou ja, ik denk dat het geen kwaad kan, <laughs> om het nu te zeggen. Maar ik wil uiteindelijk ook dit met een live band kunnen performen. Dat lijkt me heel tof. Ja. Eh, sowieso gewoon mijn vaste live band. En eh, daar ben ik mee bezig. Ja. Dus, eh, nou kom jij uit Flevoland. Almere. Almere. <laughs> Ehm, is dat een, een beetje een prettige omgeving voor jou ook om te kunnen gedijen als songwriter en noem maar op? Of <laughs> Zit ik, daar nou, nou heel eh, lastig, want Almere, ja, kijk, ik, ik, ik, woon er al mijn hele leven, maar of ik het echt leuk vind, of ja, prettig, ja, ik, ik ben niet anders gewend. Ja. Maar ja, mijn droom is gewoon om uit Nederland eh, te gaan eh, Toch uiteindelijk. Ja. Ja. ja, dat liet je opblijken bij LA toen destijds. Hè? Dat, je, <laughs> dat je toch al iets hebt met Amerika. Mm. wat trekt jou aan in Amerika? Ja, wat niet. Ik heb het al sinds kleins af aan eigenlijk. Ik ben er nooit geweest. Ja. Maar het lijkt me gewoon, behalve de gun dat vind ik verschrikkelijk. Maar voor de rest lijkt het me echt heel cool. Gewoon de, de mooie omgeving, niet overal, maar wel op sommige plekken kan het echt heel <laughs> mooi zijn. Ja. En de, mijn beroep die ik daar zeg maar wil doen is gewoon, ik weet niet. Ik, Is dat een droom die je altijd hebt eh, gehad of wat, dan ook? Ja, ja, vroeger wilde ik eigenlijk zelfs actrice worden. Hmm. Eh, dus daar heb ik ook wel wat van weg. Alleen toen ben ik meer naar de muziek gaan ja, ja, meer gaan leunen daar ja. tegenaan. Ja. Ja, ehm, maar ben je ook eh, eh, muziek, ja, hoe moet ik het zeggen? Heb je ook een eh, muzikale familie? Of is dat puur wat, wat bij jou zelf in één keer vandaan is gekomen? Ja, ik merkte gewoon, ik kan me ei echt kwijt in het schrijven. Daar begon het eigenlijk bij. En ook in liedjes die al bestonden natuurlijk, dus covers. Ja. Ik schreef toen ik 13 was, mijn eerste liedje volgens mij was ja, 13. En het was op een bestaand nummer, maar dan met eigen tekst. Zo, zo oefende ik dan, zeg maar. En uiteindelijk, ja, voor ik het wist, eh, na heel vaak dat doen, eh, schreef ik eigen <laughs> nummers. Ja. Wel pas in 2021, maar toch. Ja, je hebt wel een aanloop eh, genomen in dat, dat opzicht. ja, want hoe, hoe doe je dat dan als je op een gegeven moment de tekst hebt? Dan weet je ook van, ja, ik, ik zou het zo willen laten klinken. Ja, dat is gewoon een goede samenwerking vinden ook met de juiste producer. Want ik heb ook producers gehad waar ik dacht van... Oeh, ja. Heel fijn en leuk en aardig allemaal. Je bent ook al goed, maar het, de match tussen ons twee is gewoon... Ja, dus ik, ik ben heel... Ben jij zelf precies dan? Ja, ik wou ook net zeggen, ik ben moeilijk. Ja. <laughs> moeilijk. ja, als ik bepaald iets in mijn hoofd heb, dan... Ja, ja en dan, dan hou je er ook aan vast eh, in dat opzicht. Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk in je te prijzen. Want eh, eh, het heeft natuurlijk wel... Maar eh, ben je dan ook geduldig? Eh, als in de proces van het maken? Precies. Ja hoor, ja. ja. Je dus- moet gewoon goed, goed eruit komen. Dan ben ik zeker geduldig. Oké. Eh, dat zijn al aardig wat, wat teksten die we al een beetje weten... van deze dame die van Portugese afkomst is. Heb je ook iets met dat land? Ja, ik, ja, ik, ik heb zelfs... Oké. Mijn nationaliteit, mijn paspoort en ID zijn zelfs nog Portugees. Ik wil het gewoon niet opgeven. Nee? Nee, maar ik ben gewoon trots waar ik vandaan kom. Ja. Ja, en ik heb zeker wat met dat land. Ik denk, met pensioen wil ik daar wel. Oké. Ja, dat is nog heel lang. Ik ben nog ver weg. <laughs> Maar dat is wel uiteindelijk denk ik wat ik zou willen. Om daar weer terug te keren. Ja, eh, wat, eh, wat heeft dat land eh, wat wij niet hebben? Ah! <laughs> <laughs> Nou, heel eerlijk. ik, zon, ja, lekker eten. Ehm, mooie omgeving. Maar ik zeg je wel eerlijk, ik vind Nederland beter geregeld. En ik ben blij dat ik hier ben opgegroeid. Hoor je dat, Marcus? Het is hier beter geregeld. Sorry, eh. ja. Daarom zeg ik ook speciaal met pensioen. Want dan weet je, dan ja. Ja, oké. Ja. Ehm, nou heb ik ooit eh, thuis... Het is wel een beetje een simpel iets. Maar er zit volgens mij een beetje een Portugees randje aan. Oh de, eh, eh, eh, iets, iets bedacht, iets opgezocht en gevonden op de allerhande. Dat is misschien zo'n zo'n ding bij, bij een van die grootgrutters. En daar had ik iets met Madeira gemaakt. Nou, dat, dan heb je toch... ja, zit, Madeira zat, moest ik er doorheen doen. Oké, oké. Ik heb wat erg. Ik weet even niet waar je het over hebt, maar... Nou, laat ik het zeggen over een gerecht. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel niet zeg maar die Madeira. Eh, de, ja, de Madeira moest eh, dan op het allerlaatste moment eh, erin. Er zat tomaat in, ui in. Ja, en het, het, voor de vegetariërs onder ons, ja, sorry, maar er zat ook, een, er zat ook iets met, met rundvlees zat erin. En dan heb je een stoofgerecht met, met dat verhaal. En ja, ik vond het lekker. En dat heb je zelf gemaakt? Heb ik zelf gemaakt. Wauw maar daar zit een Portugees randje aan, want eh, dat werd mij wel verteld. Dus daarom zeg ik het ook, dan proef ik het land als het ware. Dus, eh, dus ja, dat is waar ik even naartoe wil. Is het nu duidelijk? Ja? Ja, oké. Okay. <laughs> dat is goed. Eh, we gaan het zo nog even over jou hebben met nog twee nummers. Want daar is het zo dadelijk ook de tijd voor. Maar eerst Singa en het nummer dat heet Rise. Let me see you stare into a mirror, see what I've been seeing You deserve it all. You gotta trust the fall. Take a deep breath on your body, respect your mind. Time you feel better. For now, just let it slide. You deserve. deserve it all. You gotta trust the void. All you need to know a gut feeling never ever lies. So, with the waves, let the universe supervise. You deserve it all. You gotta trust zit een half bekoken rubriek eh, zit ik eh, hier eh, door te nemen. Maar ehm, uiteindelijk kwam het erover uit dat Madeira, dat is een soort drankje. Ted de Braak heeft het ook, nog eens een keer ergens toevertrouwd. Voor die mensen die Ted de Braak niet kennen, is een man met een hele grote snor. volgens mij leeft hij niet meer. Maar die, zei, die heeft ook nog eens een keer een nummer gemaakt met een glaasje Madeira, mijn dear, zoiets. Maar eh, dat is al van lang vervlogen tijden. Die, eh, die mensen die aan eh, Alternative FM zitten te luisteren... is die Jaap Koper zo oud? Ja, dat ben ik. Dus want, als ik de, de, tijd van Ted de Braak ken... dan praat je over de jaren zeventig. en, en ik, weet dat Leon, die zit hier ook van... Ja, dat klopt. Dus, dus die weet dat. goed, we gaan eventjes met, met nog weer verder. Want eh, we hebben natuurlijk haar niet voor niks in deze studio. Katarina Rodriguez vanavond de gast. En het eerste nummer van het tweede blokje, dat is Tikero. querido Sei tu me queres, let me shake, shake, shake, shake that ass Want dan ben je altijd geneigd dat er nog iets achter komt. Met een een of andere eh, ding of een belletje of wat dan ook. Maar dat eh, gebeurde bij deze single dus niet. Ik ken hem eh, toch, ik, ik, heb hem toch een paar keer gehoord. En dan denk je, dat denk je het nummer goed kennen, maar dat zat er dan toch kennelijk niet helemaal in. Ehm, nou ja, er werd net even de suggestie gewekt van Waar gaat dit over, de Kero? Eh, want het is Portugees, hè? Dus eh, ja, en eh, mijn Portugees is nou niet... En ik denk ook van die andere twee heren is ook niet echt oké. maar leg het eens uit. Wat, ja, het is eigenlijk... Ehm, <clears throat> ehm, heb ik het zelf gemixt. Want oké, in het Spaans is het te quiero, betekent ik wil je. Mhm. In het Portugees is het eu te quero. Maar ik vond het niet eu te quero erbij passen. Dus ik heb te quero gemaakt gewoon. Mijn eigen... Het is inderdaad een Spaans gemixt met Portugees en Engels nummer. En het heeft deze, dit liedje heeft niet echt zo'n diepgaand iets. Het is gewoon een fun nummer. En ik heb het in een perspectief geschreven van... Oké, als ik iemand in de club zie die leuk is... dan is het zo van, ik wil en zal je hebben. Ah, ja, daar gaat het eigenlijk over. Voor de rest is het gewoon, ja. Dus ziet iemand en denkt, ja, ja, ja jou oh, wil ik <laughs> eventjes uh, nader even spreken. Goed, met een eh, glaasje Madeira. <laughs> Bijvoorbeeld, <laughs> dat is een grapje. Goed, eh, we gaan naar het volgende nummer. en dat nummer dat heet Higher. Ja, Higher. Vertel er zo meer over. Tuurlijk. Hey boy. You really make me feel some type of way, you know. I'ma get this off my chest, so just listen. Covered up in sheets is like a last night repeats that keeps playing in my brain sweaters lying on the floor and the candles burn out, but you got me wanting more. So, boy, can I stay? talks. Ooh, your company still got your marks left on my body. Oh, how I kept telling myself, don't fall under your spell. Ah, but I love that you've got me all hooked around your finger. get my way. Dankjewel. En dan zijn we heel nieuwsgierig waar dit dan toch weer over oh gaat. ja. Oké, ik heb wel spijt dat ik heb gezegd ik ga het over vertellen. Maar, ehm, Ja, toen was je het kwijt, hè? <laughs> Ja, ja, <laughs> eh, ja het gaat, oké, heel kort gezegd, het gaat eigenlijk over uh, wel specifiek iemand. Specifiek? Ja, en eh, het gaat eigenlijk over ja, dat ik ja, oké, laat ik het zo zeggen in het Engels, want dat is echt mooi. Ik vind Engels gewoon, ja, ik praat heel veel Engels tussendoor, maar you got a taste of someone and now you want that someone. <laughs> Daar gaat het eigenlijk. Je, het was niet de bedoeling of zo, maar. Is het een soort guilty pleasure, zoiets? Eh, nee, ja. Nou, het was eigenlijk dat, dat ik had niet de intenties om diegene leuk te gaan vinden. En uiteindelijk gebeurde het. En toen kwam dit nummer ook tot leven. Ja, ja, ja. Eh, eh, want het kan best voorkomen dat jij dus iemand op het oog hebt... En diegene weet totaal niet eh, of dat diegene is die jij op het oog hebt. En dat je dan toch een liedje erover schrijft. Hij weet het. Hij weet <laughs> het. hij, weet het. Ja. Oké, nou, nog leuker. Dus bij deze, beste man, dit was een liedje voor jou. <laughs> van, van Catharina. Ehm, we gaan zo dadelijk in het volgende uur natuurlijk nog één nummer horen. Maar zover is het nog niet. Eh, want ik eh, moet eerst eh, weer terug naar het lijstje van, van vanavond. Dit heb ik afgelopen maandag ook laten horen. En dat is deze van Danny Loof. En dat nummer dat heet Dark Bird. On the day man died Begging him to strive by his side there's no soul in these streets. I wanna dance with somebody, I wanna move my feet, dance with me. But I stayed strong, but my mind wants to weak. My body's scared. and it's life and a new song begins. I've lost you, my view. We've just found a way. We you have found darkness. We found a new day. We will then. soul the streets, I wanna dance with somebody. I wanna move my feet, dance with me. to weep. My body's caving. second later, the birds spread wings. But minutes live and a new song begins. However lost you might feel, we've just found a ways. We have found darkness, we found a new day. We will dance de balans tussen mens en natuur werd eh, beschreven door deze Danny Loef. En Danny Loef heeft eh, dit geprobeerd, want het was een, zat ook een videoclip bij... om dit ook nog in het uh, eh, Flux Theater op een mooie manier in beeld te laten brengen. Dat is hem uiteindelijk toch ook gelukt. bovendien zit er ook een hele mooie clip bij. Kijk naar onze website op altvm.nl, want daar komt een samenvatting en dan zal die gerust nog een keer op eh, te zien zijn. Eh, dat sowieso. We gaan er nog eentje draaien. En dat is een eh, nummer van... ja, eigenlijk ook best een heel mooi nummer. Want ik heb hem al in de Friese versie laten horen. Maar het Engelstalige werkje van The Meadow... want daar heb ik het over... is minstens zo mooi.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 Waiting till I learn there is no easy return. Cause I never show my face. my hands and again be loved? will this forever burn? Sleeping all the time, looking for peace in my mind. Cause I never show my face, try to be gone, for you see my trace.